Maar het kan voor kwetsbare patiënten heel belangrijk zijn, denken ze. We zien een spanning tussen aan de ene kant die, die, die, die privacy-wetgeving... en de andere kant het ja, garanderen van goede zorg. Ze zijn niet voor een vaccinatieplicht... Maar ze denken wel dat zorgverleners zonder prik nu patiënten onnodig in gevaar brengen op bepaalde afdelingen waar kwetsbare mensen liggen. Verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuisdirecteuren steunen het plan. Volgens een Afghaanse tv-zender heeft een Nederlandse delegatie in Qatar gepraat met de Taliban. Met een hoge bestuurder zou zijn overlegd over de situatie in Afghanistan en het weer opstarten van de luchthaven van Kabul. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken wil er niets over zeggen. De politie heeft in een week tijd meer dan 100 tips binnengekregen... over de niet opgeloste moord op Wies uit Budel. Die werd meer dan 30 jaar geleden voor het laatst gezien op de kermis in het Brabantse dorp... en een dag later doodgevonden in een sloot. De politie stond vorige week op die kermis in Budel om aandacht te vragen voor de zaak. En met succes dus. Op veel plekken zijn de scholen weer begonnen en dat betekent voor sommige ouders een lege portemonnee. Nieuwe rekenmachine, laptop, sportkleding, agenda. Aan het begin van het jaar moet er heel wat worden aangeschaft. Maar niet iedereen heeft daar geld voor. Wij leven dus van een weekbudget met z'n allen. Van mijn moeder, mijn zusje, mijn broertje en ik. En dat is niet heel veel. Dus daarom kan ik, net als niet die andere kinderen uit mijn klas, niet zomaar een warm croissantje halen. Nee, we hebben het als gezin wel goed. Alleen soms is er een maand dat we die laatste week net niet goed eh, uitkomen voor het mooie. Kan je alles doen met vriendinnen wat je zou willen? Ja, zoveel mogelijk wel. Maar als ze bijvoorbeeld op het terras zitten en ze nemen een smoothie en taartje. Ik hou het vaak bij simpel een colaatje. Het weer vanavond en vannacht kan het plaatselijk mistig worden. Morgen in het noorden veel wolken, op andere plekken af en toe zon. En iets warmer dan vandaag, maximaal 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag, bij de Koentunnel 10 minuten vertraging.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 Met een hoge bestuurder van de Taliban zou zijn te onder meer over de situatie in Afghanistan en de evacuatie van Nederlanders. De VVD wil Johan Remkes als nieuwe informateur bevestigen bronnen naar berichten van RTL Nieuws. Als de Kamer akkoord gaat, volgt Remkes Mariette Hamer op. En de bezetting met coronapatiënten in de ziekenhuizen is iets afgenomen. Er liggen nu 643 mensen met corona in het ziekenhuis. Bijna 30 minder dan gisteren. Het weer, morgen in het noorden veel bewolking, maar in de rest van het land schijnt de zon regelmatig.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 You Listen to the beat, beat, beat, beat of a song, song. You're buzzing in my head. Sweet sound, checking to the boogie light. Sweet sound, checking to the boogie light. Sweet sound, checking through the boogie line. King. Kong. beat of a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb listen to the beat. beat of a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb We're standing alive king fire, the king drive on the bucket.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 head, my head like the bomb down. Listen to the beat, bit of a song song, a buzzing in my head, head like the bomb down. Now we're standing alive with a kick on fire, kick on drive on the Japanese bucket.